Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Slachtoffers van de schietpartij van vorig jaar in Alphen aan de Rijn voelen zich in de steek gelaten. Dat zegt PvdA-kamerlid Marcouch na een gesprek met 35 slachtoffers. Vorig jaar op 9 april schoot Tristan van der Vlis in winkelcentrum Ridderhof zes mensen dood en daarna zichzelf. Veel betrokkenen zeggen dat er in het begin veel aandacht was, maar dat ze nu aan hun lot worden overgelaten. Volgens Marcouche leven er nog veel vragen over het wapenbezit van Van der Vlis. Veel slachtoffers hebben het gevoel dat die kwestie niet goed is onderzocht of zelfs in de doofpot wordt gestopt. Daarnaast zijn er veel psychische problemen. Marcouche vindt dat de gemeente een centraal aanspreekpunt moet aanstellen en bijeenkomsten moet organiseren. Hij zal minister Opstelten daarover aanspreken. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur heeft een adviseur op non-actief gezet... omdat zij mogelijk fraude heeft gepleegd bij het GVB in Amsterdam... Volgens de Telegraaf heeft de vrouw bij het GVB werknemers ontslagen en vervangen door mensen van haar eigen bedrijf, die vervolgens twee keer zoveel betaald kregen. Het GVB onderzoekt de berichten over fraude. Zolang dat onderzoek loopt is de adviseur niet welkom op het ministerie van Infrastructuur. Ze werkte daar aan een advies over de OV-chipkaart. De Hongaarse president Schmid is niet van plan om op te stappen. Hij ligt onder vuur vanwege een plagiaatschandaal dat hem zijn dokterstitel heeft gekost. Schmid promoveerde in 1992 op de geschiedenis van de Olympische Spelen. Maar onlangs bleek dat hij zijn proefschrift bijna helemaal heeft overgeschreven. Op de Hongaarse televisie zei Schmid dat de zaak niets met zijn, functie, met zijn functie te maken heeft. De linkse oppositie denkt er anders over en vindt dat Schmid niet meer kan functioneren.